altijd lachen met die oude meuk. Geweldig, zoals dat van deze van Billy Davis. Tel hem dat oe, a, oe, a. Nou, dan ben je wel klaar hoor. Zal ik maar zeggen. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Gaat duren tot 12 uur. Dus blijf bij me, want ik heb ontzettend veel lekkere muziek in de aanbieding. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Maar ook bewogen muziek. Muziek over hoe je uit elkaar kunt gaan.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 Nou, Georgie Davis was wereldberoemd in de jaren 90. Ongelooflijk. Eh, of was het de jaren 80 zo lang <laughs> geleden al. Blackstar hoorde je van hem. En verder Paul Simon met zijn scheidingsperikelen allemaal hier bij ZVL. Dus, blijf lekker hangen. Want we hebben zulke lekkere muziek voor je. Waar je lekker mee kunt meezweven. Zoals met deze van Lionel Richie. Ordinary Girl. Mooi How will I know if someone loves me? How will I know if there's no one else? I'm dying to have someone who loves me. I want them to love me for myself. Look for love in all the wrong places. I've searched the moon and stars. Found myself lost in a world of faces. The place I didn't look was my heart.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 <laughs> you know at the end of my search, that someone was you. And I found in my heart, there can be no one but you. All I need is an old op fate. is upside down. I'm startled by this sound. I get up off the ground, ground. It's all shapes and colors I'm not used to. Out the door I slip through, on the run I see. veel mooie herinneringen bij mij oproept aan eh, Cuba en zo. Deze Me Gustas van Joni. Want het is natuurlijk een eh, bewerking van een nummer dat eh, heel lang geleden werd gemaakt. En mooi is. En eigenlijk een eh, ode aan een radiostation op Cuba. Radio Reloj, ofwel de klok. Maar ja, weet jij veel. Verder hoorde je Lionel Richie in de show Prachtig met Ordinary Girl. Straks over, nou zeg eens wat, een minuut of tien gaan we luisteren naar een eh, reportage van eh, Jeroen van Gent. Hij vroeg aan de mensen op straat... welke droom was voor u de meest betekenisvolle? Ja, uh, ga maar eens bij jezelf na onthoud je eigenlijk je dromen wel? Nou ja, je hoort het straks hier allemaal in de show hier bij ZVL. Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race. A thousand dollar prize it read. He couldn't get Laura on the phone. So to her mother, Tommy said, Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura I may be late. I've something to do that can. car to the racing ground. He was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. On the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day, how his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck with his dying breath, they heard him say, Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her will never die. Now in the chapel, Laura prays it's Tommy who passed away, it was just for Laura. He lived and died. Alone in the chapel, she can hear him cry. Tell Laura I love her. Tell the same. mag wel een beetje aan het einde van de zomer. Het is tenslotte de laatste dag van augustus. En ja, het einde van de zomer is alweer in zicht. Het is niet anders. De echte zomer blijft natuurlijk wel de komende weken best wel aardig weer. Als ik zo de weerkaart heb kijken. Hoewel, we hebben zelfs geen idee hoe het vandaag loopt. Laten we nou eerlijk zijn, want we zien wel van alles hier voor ons op het scherm. Maar wordt het werkelijkheid vandaag? Ja, ik heb al dingen aangekondigd hier. En ik had nog niet verteld dat het prachtig zonnetje scheen. En ik liep de deur uit en man, ik kreeg toch een stortbui Nee, nou ja, het is niet anders. First Class dus, Beach Baby uit 1974 hoorde je hier. En Ricky Valens met het aloude Tell Laura I Love Her hier bij ZVL. De dochters van de dominee. Ja, dat waren ze tenslotte toch? De Pointer Sisters. I'm so excited. Hier bij ZV op de zondagmorgen. Goed, we gaan eens even kijken naar de reportage van Jeroen van Gent. Want die is natuurlijk zoals altijd de eh, ja, winkelstraat weer ingelopen met zijn blauwe microfoon. En vroeg u van alles. En deze keer ging het over, ja, iets in de nacht of... Als je bij Dow in de nacht hebt gewerkt, overdag meemaakt. Dus misschien heb je wel gedroomd vannacht wellicht valt tijdens deze show u zelf ook in slaap. Zou ook zo kunnen, eh, want eh, ja, er zit heel veel easy muziek in. Dus, we eh, zijn aan het meepraten op de achtergrond, hoor je het? wacht nog even tot het in slaap vallen als je dus wil wegdobbelen. Want Jeroen van Gent komt voorbij met zijn reportage met de vraag... welke droom was voor u het meest betekenisvol? hij toog dus de straat op en vroeg het u. En hier zijn ze. Uw antwoorden dromen zijn bedrog, maar ze blijven wel eens hangen. En dan denkt u gewoon midden op de dag, niet alleen maar s ochtends als u wakker wordt, maar midden op de dag ineens terug aan een droom van hé. Hey, dat heb ik toch eerder meegemaakt of gedroomd en wat was dat ook alweer? En als u zich herinnert, dan wil ik wel eens weten wat. elke droom was voor u het meest betekenisvol? Een droom. Dat u zegt naderhand van hé, hey, zo, dat was iets bijzonders. Welke droom nou. was voor u? Nee, zou ik niet kunnen zeggen. Nou, meestal ben ik ze vergeten. Nee, ik, kan, ik kan niet iets verzinnen van. Eh, ik, droom niet. Nee? Dus geen betekenis. Dat is heel bijzonder. Een droom waarvan u na Want zijn God ook wat aan gaat. Mits van toepassing, want er zijn net de meneer, ik droom helemaal niet. <laughs> Daar heb ik wat mee gedaan of zo. Dat niet? Nee. Nee hè? <laughs> Nee. Iedereen droomt toch eigenlijk wel? Nee, nee, ik, nee, ik droom niet eigenlijk. Nee? Eigenlijk niet, nee. En, eh, eh, Echt een betekenis dus dat je zegt van eh, ik kan me dat, die droom herinneren en dan heb ik hem ook ja, aangewend. Nee, want ik kan ze het meestal niet herinneren. Nee, ik heb het ook alleen maar heel kort na. <laughs> Ja, soms word. denk je wel eens van, oeh, dat moet ik onthouden. En zodra je beneden bent, is het al weg. Ja. Dus, uh... maar, was het dan positief? Of nee, gaat Ja, meestal wel positief. Positief. Ja de tijd is zoals het is. Realiteit is realiteit. Ja, dat is beter. En daar kan ik niets aan veranderen. Nee, oké. En dromen zijn me nog. Ja. Een heel bekend liedje. Ja. Ik weet, ik weet even niet meer van wie, maar... Ja, hoort heet ook weer? Marco Borsato, geloof ik? Zou heel goed kunnen. Weet niet meer. Ik weet het ook niet meer. Ik ben op jonge leeftijd ben ik mijn vader kwijtgeraakt aan de dood. En ik heb toen een keer gedroomd dat ik met hem in een hele lange gang liep. Met links en rechts allemaal deuren, witte deuren. En mijn vader zag er ook uit zoals ik mij tot op heden dag nog herinner. En ik liep naast hem als inderdaad ook het meisje van negen jaar. Hand in hand. En op een gegeven moment waren we bij een deur. En toen zei hij, nou moet papa je loslaten. En hij ging de deur in en ik stond daar. Moeder ziel alleen in die gang. Wauw. Nou, dat, dat was het einde van de droom ook. Maar ik zal het nooit vergeten. Nee. Dat, ja, dat vind ik inderdaad... Eh, dat is toch echt een betekenisvolle droom. Idee ook inderdaad heel erg betekenisvol. Ja. ja. En ook dat gevoel van eenzaamheid, wat ik toen in die droom ook ervaren heb. Dat ik daar in zo'n kille, lange gang stond. Ik kan hem niet plaatsen hoor. Misschien een ziekenhuisgang of weet ik wat, weet ik niet. Maar heel, heel kil. En, en het, feit dat hij me losliet en zei van ja, nou moet papa je loslaten. Maar uh, dromen kunnen gewoon heel leuk zijn ook. Ik bedoel, het hoeft niet per se gedoe te zijn of ellende. Nee, nee, dat, vaak is het gewoon leukigheid. Als je bedoelt echt van dromen of een droom die je hebt van dat moet nog een keer gebeuren. Ja, dat, dat vertelt de vraag niet, maar dat kan ook. Kan ook. Wat zou je nog willen dat er gebeurt dan? <laughs> Nou, de droom die ik heb, dat is dat wij alle twee nog een tijd vooruit kunnen gaan. En in de goede gezondheid. En eh, onze kinderen ook. Ja. En kleinkinderen. Dat is de grootste droom die ik heb. Dat is leuk om die te zien, hè? Ja. <laughs> ja, ja. En die zijn ook al heel groot. En ze worden wat ouder en dan zie je ze wat minder. Maar Blijkbaar had ik maar liefjes. <laughs> Ja. Nou, dan wens ik u van harte toe. Ah, ik heb echt dromenschriften, ja. Dromenschriften? Dromenschriften. Gelijk als ik wakker was, schreef ik hem op, want hij zakt heel gauw weer weg. Precies. Ja, dat is... Eh, en ook een droom. Ik ben een oude verpleegkundige, dus dat was ik al vrij jong. Toen was ik een jonge verpleegkundige. Maar toen eh, droomde ik ook dat ik op een zaal kwam Waar allemaal mensen op de grond lagen. Zieke mensen, maar ook gezonde mensen. En eh, dat ik voor eten en drinken ging zorgen. Nou, waar haal je het vandaan? Maar eh, hele vreemde dromen. Dus niet van, het, van het gewone leven. Maar het is grappig als je dat gelijk opschrijft. Want het zakt zo weer weg, een droom. Maar wat heeft u ermee gedaan met al die opgeschreven dromen? Nou, die liggen in mijn nachtkastje. En, en leest u het nog wel eens? Ja, ik heb er laatst weer een paar gelezen. Ja, leuk, leuk. Dat is, en ik ben ook in Canada op vakantie geweest en mijn dromenschrift ging mee. En dan zei mijn zus, wat zit jij daar toch te schrijven? Ik zeg, dat, ik schrijf mijn dromen op. Dat is de dromen, la, het is de laatste droom, want je droomt heel veel. Ja. Maar dat is, ja, dat vond ik gewoon leuk. En het is leuk om het na te lezen. Niks bijzonders eigenlijk. Maar uh, ja, herkenbaar voor mij past bij de persoon die ik ben. Ik vind een heleboel dingen boeiend. Ook de gewone dingen van het leven. Ja, ik, ik word vaak wakker dat ik denk van... Hè, verdorie, er was een droom, er was helemaal niks. Nee, zijn helemaal niet echt. Daar, heb ik geen last van. <laughs> nee? Ik kan minder goed slapen. Oh, oké. Okay. Blijf te lang wakker liggen. Welke droom was voor u het meest betekenisvol? Een droom waar u wat aan had? En je zegt van ja. Ja, toen ging het met mijn dochter niet goed. En toen droomde ik dat het wel goed kwam. Oh, wow. En dat gaf zo moed. wow En het is goed gekomen. Het is ook goed gekomen. Ja. Wauw. Ja. Dat was een voorspellende droom. Ja. Zo. Een schouderklopje uit een, vanuit een droomwereld. Wie weet. Wie weet wat het was. Geweldig. ZVL tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Somebody come. so something once sudden call the spirit dance was less I know about before. The less I know, the more I wanna look around. Digging deep for clues on higher ground. The moon and stars sit well high. Where through the trees beneath the light, the wind blows fragrant love. kiss is sweet and won't embrace. Another time, another day. Every hour, every tales and we see the flower waits for honeybee, the sunrise wakes new life in me. Every hour, every day, learning more. The more I learn, the less I know. used to feast my eyes and fun, intoxicated drinking from a loving cup of burning sun. In dreams I pay familiar taste, a whispered rain on weary face, a kisses sweet and warm embrace. Another time, another place. Every hour, every day, learning more. The more I learn, the less I know. Bound UB40. Heel veel mensen vinden dit hele saaie muziek, maar ik vind het heerlijk geeft je een eh, bepaalde cadans terwijl er hier lekker bezig wordt gegaan in de studio. Lekker, eh, ze zijn allemaal met elkaar in gesprek. Dat geeft wat leven in de brouwerij vandaag. Je hoort overigens ook eh, Number 9 Dream van onze eigen John Lennon. Nou ja, onze eigen. De Engelse <laughs> John Lennon. En in een geremixte versie. Ook wel apart, want het klinkt een beetje anders dan voorheen. Het is even niet anders. Goed, we zijn nog steeds lekker bezig op deze zondagmorgen bij ZVL. En ik kan je alleen maar aanraden om eens eh, naar onze website te gaan als je toch even niks te doen hebt vandaag. Terwijl er allerlei fantastische activiteiten gaande zijn in de regio. Kijk maar op omroepzvl.nl en agenda, dan kom je het allemaal vanzelf tegen. Maar op onze website staat ook heel veel nieuws. Het nieuws van vandaag in Zeeuws-Vlaanderen. Hartstikke interessant. Dus wil je op de hoogte blijven van wat er allemaal gebeurt in ons eigen Zeeuws-Vlaanderen? Ga dan naar omroepzvl.nl. je reclame waar ik misselijk van word. Ik ben je etalage, net als in een uitverkoop. De borgsom waardoor jij op meer kredieten hoopt. Ik glinster als een kerstboom, want elke diamant is bedoeld als geldbelegging. En ik ben je onderpand. Dit paleis met gouden muren wordt of nooit mijn huis. Je voert ons naar een status die tot meer en meer verplicht. Want je leven is een checkboek en een heel lang beursbericht. En je luncht met directeuren en met Joost mag weten wie. En de keren dat ik mee mag en je dan tenminste zie. Dan ben ik net een kerstboom, want elke diamant is bedoeld als geldbelegging. En ik ben je onderpand. Dit paleis met gouden Ik hoor je zo vaak zeggen, die en die zijn nu failliet. Dat zou ik ook graag willen, maar dat kan nu eenmaal niet. En natuurlijk zijn we ook op huwelijksvoorwaarden getrouwd. Want je bent uitgerekend en bij jou gaat nooit iets fout. Het zal dus weinig helpen, want elke diamant is bedoeld als geldbelegging. En ik blijf je onderbouwd. Dit paleis met gouden bijzondere muziek van uh, Herbie Hancock. You Bet Your Love. Man die hele mooie kunstwerkjes maakt met muziek. En dit was een van zijn kleine hitjes. En je hoort hem hier bij veel. En voor natuurlijk Connie van der Bos. De vrouw die alleen maar over ellende zong. Want je weet het, het paleis met gouden muren. Ik ben gelukkig zonder jou. Je gaat eruit vandaag. Ach, en nog meer van dat soort dramatische... Ja, liefdesliederen einde van de liefdesliederen. Zo zou je het beter kunnen zeggen. Klopt, loopt aardig tegen 12 uur. De laatste voor vandaag. Hier zijn de Pet Shop Boys. Hard. Goedemorgen. Pet Boys. En inderdaad, hard aan het einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap. En uh, excuus voor de chaos een beetje. Want ik was uh, tamelijk afgeleid door de gezelligheid hier in de studio. Dat kon je een beetje, beetje meekrijgen. Want het werd aardig door de boel heen gekletst. Ondanks dat de rode lamp aanging. Nou ja, heb je dat weer. Ehm, ik ben er volgende week zondag weer bij Leven en Welzijn. Rond een uur of tien. En dan ga ik ook weer eh, lekkere muziek voor je draaien. Easy listening, eerste uurtje. En een paar leuke onderwerpen bespreken. Dus dat komt helemaal goed. Dus blijf bij ons. Blijf bij ZVL. En dan komen, we, <laughs> dan komen we elkaar volgende week gewoon vanzelf wel weer tegen.